Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Canada heeft het Lagerhuis een wet aangenomen die homogenezing verbiedt. Dat gebeurde unaniem, waarna in het parlement applaus losbarstte. In juni was er al een wet aangenomen die homogenezing in Canada verbiedt... maar toen stemden nog veel conservatieven tegen. Ze vonden de wet te vaag en waren bang dat bepaalde gesprekken over seksualiteit met ouders of religieuze leiders ook onder het verbod zouden vallen. Na de aanpassing stemden alle Canadese parlementariërs voor. Het demissionaire kabinet vindt het nog niet nodig om de kerstvakantie in het basis- en voortgezet onderwijs een week eerder te laten beginnen. Dat zei minister Slop in het coronadebat in de Tweede Kamer. Verschillende fracties wilden weten of een week eerder vakantie een optie was omdat veel leerlingen en leerkrachten besmet zijn met corona. Sommige scholen hebben daarom zelf al besloten om tijdelijk dicht te gaan. Een meerderheid in de Kamer wil dat het kabinet eenmalig een miljoen euro beschikbaar stelt voor TIALF. Met dat geld kan het schaatscomplex in Heerenveen in ieder geval dit seizoen open blijven. Schaatsers zijn daardoor verzekerd van een locatie om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Beijing volgend jaar. Verder willen partijen dat er een plan van aanpak komt om de structurele problemen van de schaatshal op te lossen. En in Tsjechië is journalist en mensenrechtenactivist Peter Oel overleden. Hij was een van de belangrijkste dissidenten tijdens het communistische bewind in Tsjechoslowakije. Hij zat verschillende keren in de gevangenis. Oel zette in 1968, na het neerslaan van de Praagse lente... een ondergrondse jeugdbeweging op. En later sloot hij zich aan bij de hervormingsbeweging Garta 77 en werd een van de leiders achter de fluwele revolutie. Hij hield zich onder meer bezig met het verspreiden van onafhankelijk nieuws. Peter Oel was 80 jaar.